Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president wordt. Dat blijkt uit de speech die hij later vandaag zal houden op de Republikeinse Conventie... waar hij zijn nominatie als presidentskandidaat officieel zal accepteren. Hij zal zeggen dat hij werk wil maken van de aanpak van illegale immigranten en de orde in de VS zal herstellen. De inhoud van de toespraak werd onder embargo verspreid onder journalisten, maar lekte uit via Amerikaanse media. Turkije behandelt de beweging van de in Amerika wonende geestelijk leider Gulen als een separatistische terreurorganisatie. Dat zei president Erdogan in een interview met persbureau Reuters. Volgens Erdogan zit de beweging van Gulen achter de mislukte staatsgreep. Ruim 10.000 Turken zijn opgepakt. De Nederlandse regering roept Gulen-aanhangers op om aangifte te doen als ze worden bedreigd in Nederland. Minister Koenders schrijft in een brief aan de Kamer over incidenten waarbij Turkse Nederlanders vanwege hun overtuiging zijn geïntimideerd. Hij vindt het belangrijk dat die signalen serieus worden genomen. Het ouderwetse papieren boek is bij de openbare bibliotheken nog lang niet ingehaald door het e-book. Afgelopen jaar zijn er 4 miljoen digitale boeken uitgeleend tegenover ruim 73 miljoen gewone boeken. Volgens de Vereniging Openbare Bibliotheken komt dit omdat mensen eraan moeten wennen en omdat het aanbod van e-books het nog relatief klein is. De bibliotheek moet namelijk over ieder e-book onderhandelen met de uitgever. Van de 44.000 e-books op de Nederlandse markt heeft de bibliotheek er nu ongeveer 11.000. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het droog met zo'n 16 graden. Er kan hier en daar wat regen vallen. Morgen trekken er meer buien over het land. Vooral later op de dag kans op veel regen.